Dit is Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. In het zuidwesten van China heeft opnieuw een Tibetaan zichzelf in brand gestoken, zeggen activisten. Volgens hen heeft de Chinese politie de vlammen gedoofd. De man zou daarbij hard zijn geslagen, waarna andere Tibetanen zich tegen de politie keerden. De agenten zouden ook hebben geschoten. Het is de 16e Tibetaan in ruim een jaar tijd die zichzelf in brand stak, uit protest tegen de Chinese annexatie van Tibet. In Italië is nog steeds onduidelijk hoeveel opvarenden van het cruiseschip Costa Concordia precies worden vermist. De schattingen lopen uiteen van 50 tot 70. Vaststaat alleen dat er ruim 4200 mensen aan boord waren toen het cruiseschip gisteren uit de haven van Civitavecchia vertrok voor een cruise over de Middellandse Zee. Bij het eiland voer het op een rots en kapseisde het. Zeker drie mensen kwamen om, twee Franse toeristen en een bemanningslid uit Peru. Het Nederlandse bergingsbedrijf Smit gaat stookolie opruimen die uit het gekapseisde koersschip bij Italië lekt. Gebeurt op verzoek van de eigenaar van het schip. Smit helpt eventueel ook bij het bergen van spullen, maar niet bij het zoeken naar lichamen. Er worden ongeveer 40 mensen vermist sinds het schip gisteravond kapseisde. De hele dag hebben duikers zonder resultaat gezocht in de 2000 hutten van het cruiseschip. Op Schiphol zijn vanavond de eerste van de 34 Nederlanders geland die op de Costa Concordia meevoeren. Alle Nederlanders zijn ongedeerd. Aan de A4 in Haarlemmermeer zijn zeker vijf mensen aangehouden op verdenking van mensenhandel. Ze werden opgepakt bij een grote controle bij parkeerplaats en brugrestaurant in Ruigenhoek. Er zijn ook messen, knuppels en een handgranaat in beslag genomen.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 Ik ben beland in de aflevering van de Nightwalk. Mijn naam is Mario Zandvoort en de eerste aflevering in 2012. Een nieuw jaar, een nieuw tijdperk. Nieuwe kansen, nieuwe prijzen. Tot aan middernacht ben ik bij met de grootste hits een mix van dance en R&B. En zometeen de Studio Killers met O to the Bouncer. Maar eerst Cobra Starship met mijn middelvinger. Finger. Dat doet hij samen met Mac Miller. Rafa. when you're around me, you get a little withdrawn. And we just can't seem to find time to sit and talk. I know she isn't sure. Uh, what happens when the hourglass of love runs out? Under one roof and one house. And everything becomes so cold. Baby, that's the only thing I wanna know. Why you acting like a kid up in the playground? If you got something on your mind, why don't you lay it out? Feels like the end of us is coming any day now, any day. I thought we'd never separate. I could be destroyed but not defeated, and it's Hemingway. You know it's probably for the best anyway. Cause my suspicious mind was burying your jealous face. Let's go our separate ways. Uh, what happens when the hourglass of love runs out? Under one roof and one house And everything becomes so cold Baby, that's the only thing I wanna know when the hourglass of love runs out. Within four walls in one house, and everything becomes so cold. Baby, that's the only thing I wanna know. happens when the hourglass of love runs out Under one roof one house And everything becomes so cold Radio Mario Zandvoort Radio Mario Zandvoort Girl, I got you so high And I know you like So come on, push it on me If it feels alright Wanna drop it low and bring me up No, she does Head the track on it Two more shot now we in a hot panic Two girl and them ready for jump on it Two to my word and me ready for jump on it Ready for run on it Ready for dump on it Tag team in fire truck we pump on it Heads up met She Doesn't Mind, zijn laatst verschenen hit. En daarvoor muziek van Tiny Tampa, tezamen met Esther D met Love Suicide. En daarvoor de Studio Killers met O to the Bouncer. En we begonnen dit uur met Cobra Starship met de middle finger. En samen met Mac Miller. CFM Zandvoort, The Nightwalk. Iedere zaterdagavond zijn we bij je tussen 9 en middernacht. Het eerste uur het beste van dance en R&B. En het tweede en derde uur gewoon een hoop lekkere dance in de mix. Ik heb even in korte feestjes voor je. Ik moet je bekennen, de computer werkt vandaag even niet mee. Dus we gaan er eventjes snel doorheen. Eh, wat ik allemaal toch terug ga vinden. Vanavond in Air hebben we SFRMKRS. SFFRMKRS. Het feestje Air in Club R in Amsterdam. <laughs> ja. Vanavond in bitter Bitterzoet hebben we barbecue. En Club Roses hebben we vanavond uh, Club Sandwich. En in de Escape geen eh, framebusters meer. Met Raimundo, maar tegenwoordig is het uh, Brainwash. En ja, voor Raymond hebben we natuurlijk wel de feestjes. Eh, vanavond Brainwash was het thema tegenwoordig op zaterdag. Het is eh, ja, vervangen voor uh, Framebusters. Natuurlijk met niemand, ons, niemand minder onze eigen Zandvoortse Raimundo. Hij doet het samen met Lucky Charms, Paul Sparks, Sexy Mr. S on Sex. De MC vanavond is Charles en in Electric at the Loops hebben we Martino Rosso. Dat vanavond in de Escape Brainwash. En vanavond in de Panama hebben we Latin Lovers. Dat is met Stefan Vilein. Jasper Klaas, Chris Rock, Matt Styles, en de MC is Dat vanavond in de Parma. Latin Lovers en het duurt tot 4 uur in de ochtend. En vanavond in de Stalker hebben we Happy Chinese New Year and Russian Christmas. En dat is met de eh, JVW, Brian S., Charles vs. Tino, Evocus en Friends. Dat vanavond in de Stalker dus. Tot 5 uur in de ochtend ben je welkom met Happy Chinese New Year and Russian Christmas. En de deuren gaan open om 11 uur. En tot zover een korte party info. Wat er allemaal te doen is vanavond in Haarlem, Amsterdam. Haarlem en Amsterdam. En dan gaan we snel door met muziek, want daarvoor zit je natuurlijk naar CFM Zandvoort te luisteren. Zometeen Donny featuring Elena met de Hot Girls. Maar er is RJ featuring Pitbull met I Know It Ain't Love. De David May Radio Je gaat het nu horen hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. Love to hate me, I love that you hate me greatly. I appreciate your love, love. If you want me now, celebrate the love that we have inside. Like a full moon bride. eyes Right here into my arms Every day I feel like I can live or die If you realize When you walk right for the cause. When the pit bites, you know what happens to the jaw. Fuck around and it might be y'all. Big L, big pun, B.I.G. and Pac. rock. Why are you so bad? This needs a heart that burns the fire. Can make us higher. You just made me feel sad. This was the best thing I could ever have. That's the word you said. I was wrong, I did not FM's Nightwalk. Nightwalk. de groep heet Owl met Adam Young. Met het nummer Utopia, de laatste geniet van Army van Buren. Daarvoor Adele met Turning Tables. En daarvoor Donny Fusing, Elena met Hot Girls. En begin van het blokje RJ Fusing Pitbull met I Know It Ain't Love. TFM Zandvoort, The Nightwalk. Iedere zaterdagavond de allerbeste hits op de radio. Zometeen Ida met Endless. Maar eerst Quick Jacks met Boots Are Made For Walking. 胜负 just say fuck me. Shorty must have heard, got the word, I moved that D. Had it by a bladder, she like, oh, I gotta pee. <laughs> Ran into a rocko in my restroom. Singer slash actress in my bedroom. got a half a ticket for a walkthrough. Everything I do is big. We all talk big money, I talk big homes. I sell out arenas, I call like getting dome. Million dollar voice, came through the phone. We heading to the top, if you come and come on. Jamaica just to roast some reefer. Sex on the beach, left love speechless. They say that money talk, tell these other niggas speak up. What's up? Ja, dat was muziek van Rihanna. Using Jay-Z met Talk That Talk. Daarvoor Jason Derulo met zijn laatste verschenen A Breathing. En daarvoor hoorde je Ina met Endless. En daarvoor ook nog uh, eh, Quit Jacks, nieuwe plaat met Boots are made for walking. En zo komen we in het einde aan het eerste uurtje van eh, de Nightwalk. Mijn naam is Mario Zandvoort en zometeen twee uur lang DJ Mauzo in de mix hier in de Nightwalk met zijn Global House Vibes. Ik laat je achter, je hoort het al, met uh, ja, een voorproefje wat je zo meteen de komende twee uurtjes kan verwachten. Zometeen Ja Joe met Don't You Want Some More. Maar eerst Lisa Lisa aan de Cold Jam. Met Let The Beat Hidden, de Benny Royal en Dennis van der Geest. Remix die ze gemaakt hebben eind vorig jaar. Je het nu hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk.